1 uur. Dit is Maud Schreurs met het CNW Journaal. Om zich nog te kwalificeren voor het WK. Oranje moet dinsdag in Amsterdam met minimaal 7 goals verschil winnen van poolgenoot Zweden om de play-offs te halen. Zweden won afgelopen avond met maar liefst 8-0 van Luxemburg. Nederland versloeg Wit-Rusland met 3-1. In de eerste helft scoorde Prupper 1-0. Robben maakte er na rust 2-1 van door een strafschop te benutten... waarna Depay een vrije trap binnenschoot. Bondscoach Dick Advocaat houdt nog hoop op het WK. Volgens hem is het nog niet voorbij. De gemeente Breda wil graag meedoen aan de proef met legale wietteelt. Afgelopen avond lekte via RTL Nieuws uit dat het nieuwe kabinet met legale wiet wil gaan experimenteren. De wiet wordt geteeld door één of meerdere organisaties met een vergunning. Zes tot tien gemeenten willen het gaan verkopen. De proef moet duidelijk maken of de criminaliteit door de legale wietteelt afneemt. Vooral gemeenten in Noord-Brabant en Limburg hebben daar last van. ICT-bedrijf Capgemini moet de Sociale Verzekeringsbank 21 miljoen euro betalen na een geschil over een mislukt ICT-project. Dat heeft het Nederlandse Arbitrage Instituut besloten. Het ICT-bedrijf zou een systeem bouwen voor de verwerking van onder meer de AOW en kinderbijslag. Toen dat in 2014 tot mislukken gedoemd bleek, trok staatssecretaris Kleinsma de stekker eruit. En het Noorse vrouwenvoetbalteam krijgt voortaan dezelfde financiële beloning als de nationale mannenploeg. De Noorse voetbalbond en de spelersvakbond zijn het eens geworden over een nieuw premiestelsel. De mannen besloten een deel van hun inkomsten af te staan aan de vrouwen, waardoor beide selecties nu evenveel geld krijgen voor de interlandverplichtingen. Het weer vannacht geleidelijk droog bij minima van een graad of 11.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 They say a name can be a star. Feels like a bird still out. I'm losing my balance on the tightrope. Tell me please, tell me please, tell me please. little ZFM. dream. We were sipping whiskey, need highest floor of the Bowery.